Ze krijgen drie tot vijf periodieken bovenop hun schaalmaximum. Volgens de politievakbond ACP gaat een ruime meerderheid profiteren van het nieuwe functiewaarderingssysteem. Daar staan voor het politiepersoneel ook minpunten tegenover. Zo komt er tot en met 2014 geen structurele loonsverhoging. De molens van Kinderdijk zitten in financiële problemen. Het tekort van 9 ton is onder meer ontstaan door hoge kosten bij de restauratie van 15 van de 19 molens. Om een faillissement te voorkomen gaan de toegangsprijzen voor de molens omhoog en wordt een geldschieter gezocht. Daarnaast staat de gemeente Nieuw-Lekkerland, waar Kinderdijk toe behoort, garant voor een miljoen euro. De molens van Kinderdijk staan sinds 1997 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. In Limburg hebben CDA, VVD en PvdA een nieuw provinciebestuur gevormd. De nieuwe coalitie was nodig na de val van het vorige college van gedeputeerde staten. Dat bestuur van CDA, VVD en PVV viel na de rel rond het bezoek van de Turkse president Gül. CDA, VVD en PvdA hebben samen een meerderheid van één zetel in provinciale staten van Limburg. Bij de onderhandelingen over een nieuw provinciebestuur deed aanvankelijk ook GroenLinks mee, maar die gesprekken liepen op niets uit. Portugal trekt miljarden uit om de banken in het land overeind te houden. Bij elkaar krijgen de Portugese banken 6,6 miljard euro, omdat ze nu te weinig kapitaal in huis hebben. Het grootste deel gaat naar de belangrijkste private bank in Portugal, de Banco Comercial. Portugal betaalt de steun uit de 78 miljard euro die het land uit het Europese noodfonds krijgt. Portugal krijgt daarnaast van het IMF en Europa de volgende uitkering van 4 miljard euro uit het noodfonds. Dat betekent dat het land zich goed houdt aan de afspraken om te bezuinigen en de economie te hervormen.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 I don't care. Now what do you do when you see it with Charlie and she make it bounce in the room? Hey girl, come on baby, you can find something that can I get on your hot air balloon? Sky high, still clubbing like a ball at a mile high. It's popping, but malicious, help me get right. Keep popping in position after midnight. Mo wings, slide, chickens up in NY. Think of war, you're the fifth floor. Houston women, I jump ship, fall aboard. One of Miami women, they probably adore. Cali is jumping, hit the dançar, olá, até o sol raiar. me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, olá, Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê Gustavo Lima je, je, chocolade the trouble you got that keeps me satisfied. Your love.